Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft de eerste voorverkiezingen van zijn partij gewonnen. In de staat Iowa is hij de populairste republikeinse kandidaat. Trump heeft daar meer dan de helft van de stemmen gekregen. Deze man vertelt waarom hij ook de naam van Trump op zijn briefje schreef. Uh, I like what he's done, 2016 to 2020. I'm not a really big fan of Ron DeSantis. I'm not a fan of Nikki Haley. I think they're kind of like the off-brand version. I want the original. Trump all the way. Absolutely. We're diehard Trump fans. I am very happy with the outcome. Ja, je hoorde die eerste persoon de andere kandidaten noemen. Ron DeSantis en Nikki Haley. DeSantis is tweede geworden. En dat is belangrijk voor het geval Trump niet mee mag doen aan de verkiezingen. Hij heeft meerdere rechtszaken aan zijn broek hangen. Bijna 150.000 ZZP'ers zijn afgelopen jaar gestopt met hun eenmanszaakje zijn er veel meer dan in de jaren daarvoor, zegt deze hoogleraar. En hij legt uit wat dat volgens hem betekent. Ja, dat zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dat de economie net toch wat afkoelt. Je ziet het overal dat de groeicijfers zijn wat lager en er zijn gewoon minder economische kansen. Aan de andere kant zie je ook dat er natuurlijk ook echt maatregelen zijn genomen om het ZZP'erschap wat te ontmoedigen. Want bijvoorbeeld in de zorg willen veel partijen minder met ZZP'ers werken omdat het relatief duur is. In Los Angeles was afgelopen avond dit te horen. The Emmy. Goes De uitreiking van de Emmy Award dus. De belangrijke Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's. Niet heel erg onverwacht kwamen Succession en The Bear als grote winnaars uit de bus. Succession gaat over de familie Roy, die eigenaar is van een wereldwijd mediaconglomeraat. En de beer vertelt het verhaal van een chefkok die de broodjeszaak van zijn familie in Chicago probeert op te knappen. Met een kleine shout-out van de producer naar de horeca. I just love restaurants so much. The good, the bad, it's rough. We're all broken inside and every single day we gotta show up and cook and make people feel good. De Emmys zouden eigenlijk in september al worden uitgereikt, maar het hele feest werd toen uitgesteld vanwege de stakingen van Hollywood-schrijvers en acteurs. Het weer nog, vooral in het midden en noorden winterse buien met sneeuw of hagel. Goed oppassen dus, want het kan glad zijn. Later trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de sneeuwbuien die over Noord-Holland trekken... verloopt de ochtendspits een stuk drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files vanaf zo'n 20 minuten extra reistijd. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort West en Blariken 10 kilometer met een half uur vertraging. Veel oponthoud is er vanmorgen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep 26 kilometer met ruim een uur oponthoud. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 8 kilometer file. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en Knopend Raasdorp 21 kilometer file. De verdraging is daar drie kwartier.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 Ook ver buiten de regio rond het bedrijf Gemoers in Dordrecht zit er PFAS in eieren. Blijkt uit onderzoek van de NOS 112 hobbyboeren. Donald Trump heeft de republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Tegenkandidaat Ron DeSantis let op een straatlengte afstand op de tweede plaats. En nummer drie is geworden Nikki Haley. Vandaag gaan de gesprekken over een nieuwe coalitie verder. Vorige week spraken PVV, NSC, BBB en VVD op een landgoed in Hilversum met elkaar. Nu wordt het overleg verplaatst naar Den Haag. Het weer. Door winterse buien kan het glad zijn in het hele land. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanmiddag hier en daar zon. boy, you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu, yeah, I can have a bitch, machine, she ain't bad when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a hundred year, not there would I pull a far side, let you uh-uh. pad me back.